waar hij de afgelopen nacht is geweest. De jongen ging gisteren na school spelen en kwam daarna niet meer thuis. Daarna is gezocht met een helikopter, met politiehonden en met boten in de vecht... maar dat leverde niets op. In heel Nederland zijn de stembureaus open voor de verkiezingen van de Provinciale Staten en de waterschappen. Bijna 13 miljoen stemgerechtigden hebben tot vanavond 9 uur de tijd om te stemmen. Sommige stembureaus hadden vanochtend wat opstartproblemen. Op het Centraal Station van Almere was de sleutel van het stemhokje kwijt. De deur is uiteindelijk maar geopend met een koevoet. En op station Almere Muziekwijk gingen de deuren vlak na het openen van het stembureau weer dicht... omdat het bureau de eigen administratie niet helemaal op orde had. In Frankfurt zijn rellen uitgebroken tussen betogers en de politie. Vandaag wordt in de Duitse stad het nieuwe gebouw van de Europese Centrale Bank geopend. De betogers willen dat openingsfeestje verstoren omdat ze het niet eens zijn met de crisispolitiek van de ECB. Relschoppers hebben politieauto's in brand gestoken en agenten bekogeld. Een belangrijk kruispunt in Frankfurt is geblokkeerd. Volgens de politie verlopen de meeste acties vreedzaam, maar enkele betogers hebben de protesten aangegrepen om de politie aan te vallen. In Duitsland vallen opnieuw honderden vluchten van Lufthansa uit vanwege een pilotenstaking. Lufthansa heeft zo'n 750 van de 1400 binnenlandse en Europese vluchten geannuleerd. Schiphol heeft ook last van de staking. Alle vluchten van en naar Frankfurt zijn geschrapt. Tussen München en Amsterdam valt een deel van de vluchten uit. De Lufthansa-piloten protesteren met de stakingen tegen een voorgenomen versobering van de pensioenregeling. Het weer op sommige plaatsen nog nevel of mist. Later vandaag veel zon. In het zuidoosten en oosten kan het 17 graden worden. Aan de kust is het een stuk frisser door bewolking en een noordenwind.